spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In het stadsdeel Brooklyn in New York zijn twee politiemensen in hun patrouillewagen doodgeschoten. Een van hen was op slag dood, de ander bezweek even later aan zijn verwondingen. De dader rende na de schietpartij naar een metrostation. Daar werd hij na een tijdje dood gevonden door gealarmeerde agenten. De dader had een schotwond die hij zich mogelijk zelf had toegebracht. De politie heeft nog niets gezegd over de achtergrond van het incident, maar er verschijnen steeds meer berichten dat het om een wraakactie ging. De dader zou het geweld van Amerikaanse agenten tegen zwarten hebben willen wreken. In Frankrijk is een man doodgeschoten die met een mes drie agenten had verwond. Dat gebeurde in een politiebureau in de buurt van de stad Tours in het midden van Frankrijk. De man was onder het roepen van Allahu Akbar het politiebureau ingerend... waar hij agenten aanviel en met een mes stak. Een van hen werd in zijn gezicht gestoken, maar is niet levensgevaarlijk gewond. Een andere agent in het bureau schoot de aanvaller dood. De aanvaller is een ongeveer 20-jarige man uit Burundi die al lang in Frankrijk woonde. Hij is eerder in aanraking gekomen met de politie vanwege kleine vergrijpen, maar stond niet bekend als extremist. De grote brand in een loods in Delfzijl is onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen, maar het vuur is niet overgeslagen naar een naastgelegen loods. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de muren van de loods in het havengebied afgebroken. Zo kon het vuur beter worden bestreden. De brand brak rond drie uur vanmiddag uit. Omdat er pellets lagen opgeslagen, bleef het vuur lang branden, zegt de brandweer. Er was veel rook. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Het weer, de buien nemen af en het koelt af tot ongeveer 5 graden.